Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De fracties van D66, VVD en CDA kunnen zich vinden in de plannen in het akkoord dat op tafel ligt. Volgens de partijleiders waren de drie fracties allemaal positief. Over wat kleine puntjes en aanscherpingen wordt donderdag nog gesproken. Het akkoord, dat volgens ingewijden aan de slag gaat heten, wordt waarschijnlijk vrijdag gepresenteerd. Werknemers van universitaire ziekenhuizen krijgen de komende jaren 7% meer salaris. Dat is de uitkomst van de CAO-onderhandelingen tussen de vakbonden en de zeven UMC's in Nederland. Behalve salarisverhoging in twee stappen komt er ook een hogere toeslag voor onregelmatig werken en wordt de reiskostenvergoeding uitgebreid. Daarnaast hoeven medewerkers niet langer hun naam te dragen op hun werkkleding om zo stalking en doxing te voorkomen. De nieuwe afspraken gelden voor ongeveer 80.000 werknemers. In de Amerikaanse staat Georgia heeft de FBI een inval gedaan bij een kieskantoor. Ze waren op zoek naar documenten over de presidentsverkiezingen van 2020. President Trump claimt nog steeds dat hij die verloren heeft door grootschalige fraude. Daar is geen bewijs voor. Hij probeert al langere tijd om staten te dwingen om de stemgegevens over te dragen. Door de sneeuw die op dit moment valt kan het glad zijn, waarschuwt het KNMI. In het noorden van het land zijn vannacht al meerdere ongelukken gebeurd. In Tiendeveen in Drenthe belandde een voertuig in een kanaal langs de weg. De inzittenden zijn spoorloos en er wordt met een sonarboot onderzoek gedaan. Ook in het Drentse Nieuw-Amsterdam kwam een auto in een sloot terecht. De gladheidswaarschuwing geldt voor alle provincies, behalve Zeeland en Zuid-Holland.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 If his lovers really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day, thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight, searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs, but there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. Uh. uh. Yeah. I saw you at the mall, standing at the payphone, about to make a call. I had a vision, it was me on the other end, telling you come by, and then you walked in. I touched you gently with my hands. We talked about traveling to distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experienced pleasure unparalleled Into an ocean of love we both fell Swimming in the timeless currents of pure bliss Fantasies interchanging with each kiss Undying passion unites our souls Together we swim until the point of no control But it's a fantasy, it won't come true.